12 uur. Frits Hemelkamp met het NOS-journaal. Hulporganisatie Sea-Watch ligt met een schip met 47 migranten aan boord... voor de kust van het Italiaanse eilandje Lampedusa. De organisatie gaat daarmee in tegen een verbod van de Italiaanse regering... die de vluchtelingen niet wil opnemen. Maar volgens Sea-Watch zijn de migranten aan boord in nood. Ze werden woensdag opgepikt voor de Libische kust. De Oostenrijkse regering is gevallen... Bondskanselier Koerts heeft de president gevraagd om nieuwe verkiezingen uit te schrijven. De conservatieve Koerts wil niet verder regeren met de rechtspopulistische FPE... na het schandaal dat vicepremier en FPE-leider Strach de kop heeft gekost. De Oostenrijkse kanselier en de president praten er morgen verder over. VVD-leider Rutte en forumleider Baudet gaan woensdagavond met elkaar in debat... in het tv-programma Pauw. Onder leiding van Jeroen Pauw zullen ze met elkaar discussiëren is de uitkomst van de overleg tussen de partijen... nadat Rutte Baudet had uitgedaagd... en Baudet had gezegd dat niet bij de publieke omroep te willen debatteren. Dat gebeurt nu dus alsnog. De Woonbond wil dat het voor huurders in de vrije sector makkelijker wordt om een klacht in te dienen bij de huurcommissie. Nu kan dat maar in een beperkt aantal gevallen. Als een verhuurder ernstige gebreken aan een huis dan niet aanpakt, moeten huurders naar de rechter. Uit CBS-onderzoek bleek deze week dat 2,5 miljoen mensen in Nederland... in een huis wonen met één of meer grote gebreken... zoals een lekkend dak of vochtende muren. In de eerste ronde van de play-offs voor Europees voetbal... heeft Groningen thuis gewonnen van Vitesse. De wedstrijd eindigde in 2-1. Utrecht won in Almelo met 2-0 van Heracles. De returns van beide wedstrijden zijn dinsdag.